Mark Hokker met het NOS-journaal. Het computercampagne-team van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton is gehackt. De daders zouden data hebben ingezien, maar het is niet bekendgemaakt om wat voor informatie het gaat. Het is de derde cyberaanval op de democratische partij in korte tijd. Eerder wisten hackers in het computersysteem van het Democratisch Nationaal Comité te komen. Via Wikileaks kwamen vervolgens 19.000 e-mails naar buiten waaruit onder meer bleek dat de partijtop probeerde om de campagne van Bernie Sanders te dwarsbomen. De politie in Schotland heeft 500 slachtoffers ontdekt van kinderporno. Er zijn meer dan 30 miljoen foto's onderschept. Bijna 80 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld. Eén van hen zou meer dan 10 miljoen foto's op zijn computer hebben. Sommige slachtoffers waren niet ouder dan drie jaar. In de Amerikaanse stad Flint zijn opnieuw zes ambtenaren aangeklaagd in een schandaal over vervuild drinkwater. Honderden mensen hebben anderhalf jaar met loodverontreinigd water gedronken. De problemen ontstonden twee jaar geleden toen de stad zijn drinkwater uit de rivier ging halen en niet meer uit het verderop gelegen meer. Dat water was zouter, waardoor looddeeltjes van de leidingen in het water terechtkwamen. Een rechter in de VS heeft de aanspraak van 29 mensen op de erfenis van zanger Prince afgewezen. Hij acht het uitgesloten dat ze familie zijn van de popster die in april overleed. Prince had geen testament, hij was twee keer gescheiden en had voor zover bekend geen kinderen. Na zijn overlijden meldden zich tientallen mensen die beweerden familie te zijn, bijvoorbeeld kind, ex-vrouw of halfbroer of zus. Het aantal kandidaat-erfgenamen is nu teruggebracht naar zes... Zij moeten wel een DNA-test ondergaan. De erfenis wordt geschat op zeker 300 miljoen dollar.